12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tieke Partij voor Nederland, VNL, stopt ermee. Dat hebben de leden vandaag besloten. Bij de verkiezingen in maart haalde VNL geen enkele zetel. Voorzitter Laurence Tassen zei op de ledenvergadering... dat de partij zowel politiek, financieel als organisatorisch... weinig ambities heeft om door te gaan. Vorige week stapte Jan Roos al op als partijleider. Hij zei toen dat hij verwachtte dat VNL zou worden ontbonden. Palestijnse militanten betwisten een claim van terreurgroep IS op een aanslag in Israël. Bij een aanval van drie Palestijnen in Jeruzalem werd een politieagent gedood. De aanvallers werden doodgeschoten en IS eiste vandaag de verantwoordelijkheid op. Kort daarna zeiden twee radicale Palestijnse groeperingen dat de daders hun leden waren. Familieleden van de daders zeggen dat die geen enkele band hadden met extremisten. In Venezuela is een groot tekort ontstaan aan traangas. In het Zuid-Amerikaanse land wordt al maandenlang gedemonstreerd vanwege de grote voedsel- en medicijntekorten. Daarbij vielen tot nu toe tientallen doden en raakten duizenden mensen gewond. Het traangas wordt vooral uit Brazilië geïmporteerd, maar een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij weigert de laatste bestelling te vervoeren, waardoor in Venezuela een tekort is ontstaan. In het hele land hebben brandweermensen stilgestaan bij hun omgekomen collega's. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland 91 brandweerlieden overleden bij hun werk. Bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem en bij veel kazernes werd stilgestaan bij de doden. Bij de brandweer werken bijna 28.000 mensen, van wie ruim 5100 in loondienst zijn. Het overgrote deel van de brandweerlieden is vrijwilliger. Het weer, vannacht kan mist ontstaan bij minima van 12 tot 15 graden. Morgen weinig wind en volop zon bij 24 graden op de Wadden tot 29 in Brabant. Maandag kan het 31 graden worden, maar dan is er ook wat bewolking.